Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Op een Turks festival in Rijswijk zijn vanavond twee mensen onwel geworden. Een van de slachtoffers is zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. De hal is door medewerkers van het festival ontruimd. Bij het feest in evenementenhal De Broodfabriek waren honderden mensen. Het is nog onduidelijk waardoor de mensen onwel zijn geworden. Er is volgens de brandweer niets vreemds gemeten. Het Israëlische leger gaat morgen helpen met het evacueren van baby's uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. De directeur van het ziekenhuis bevestigt tegen Al Jazeera dat hij met de Israëli's heeft gesproken over evacuaties. Door beschietingen is de stroom in het Al-Shifa uitgevallen. Het Israëlische leger ontkent dat het beschietingen uitvoert op het ziekenhuis. Wel zijn er volgens het leger in de buurt gevechten met Hamas. De Washington Post meldt dat de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen is gecoördineerd door een Oekraïense militair. De Amerikaanse krant schrijft op basis van diverse bronnen dat het gaat om een 48-jarige kolonel van het Oekraïense leger. Hij zou het team hebben ondersteund dat de aanval daadwerkelijk op zee uitvoerde. De kolonel ontkent en spreekt van Russische propaganda. De Ghanese voetballer Rafael Dwamena is vanmiddag overleden na een hartaanval. Hij zakte in elkaar tijdens een competitiewedstrijd in Albanië. Dwamena kampte al langer met hartproblemen. Tegen het advies van zijn artsen besloot hij door te blijven spelen met een hartkastje. Rafael Dwamena was 28 en maakte voor het nationale team van Ghana twee doelpunten. Het weer, vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt nog een enkele bui voor. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan.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 Chiavistelli DJ. DJ Chiavistelli. my body, work my body, work my body, work my body, work my body. deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. My house. DJ Superstar. Chiavi find another girl who treats you as nice I'd be such a fool to make the same mistake twice Don't come crying back to me on both of your knees Cause you won't find another girl, another like me You won't find another girl who treats you as nice Lona, sa nosa, manona.